uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran hielp Hamas al weken van tevoren met het plannen van de aanvallen van eergisteren op Israël. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van hooggeplaatste bronnen binnen onder meer Hamas. Iran geldt als een van de grootste vijanden van Israël. Volgens de Amerikaanse krant gaf Iran maandag tijdens een bijeenkomst in Beirut groen licht voor de aanval vanuit Gaza. Ook in de nacht gaan de gevechten tussen Israël en Hamas door. Israëlische media, waaronder de publieke omroep, melden raketbeschietingen op nederzettingen in de Negev-woestijn. Ook spreekt de omroep over een spervuur richting de stad Ashkelon ten noorden van de Gazastrook. En gisteravond hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen dezelfde Gazastrook bestookt. Daarbij is volgens de luchtmacht een commandokantoor van Hamas vernietigd. Er wordt volgens Israël vooral een wijk onder vuur genomen... van waaruit veel activiteiten tegen Israël worden uitgevoerd. Ander nieuws. In een woning in Winterswijk zijn een dode man en vrouw aangetroffen. Volgens de Gelderlander is de man een agent. Getuigen zeggen tegen de krant dat hij de vrouw van het leven heeft beroofd... en vervolgens zichzelf. De politie wil er nog niks over zeggen. In het huis wordt nog altijd onderzoek gedaan. En John van het Schip gaat een technische functie bij Ajax uitvoeren. Dat bevestigt de oud-voetballer van de Amsterdammers naambericht in het AD. Volgens de krant zal hij plaatsnemen in het technisch hart van Ajax... waar ook Klaas-Jan Huntelaar in zit. Van het Schip wilde zelf nog weinig over kwijt. Hij wil eerst zijn focus leggen op zijn vrouw... die al een tijd ernstig ziek is. John van Schip was eerder trainer van het Griekse nationale elftal. Twee jaar geleden stopte hij daarmee. Het weer nog lokaal valt wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 14 en het kan mistig worden. Overdag bewolkt en vooral in het zuiden wat zon.